uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Gelderland zitten 30.000 huishoudens zonder water. Dat komt omdat twee grote waterleidingen onder de IJssel lek zijn. De problemen ontstonden gisteravond. In Doesburg, Rijnwaarden, Zevenaar en een deel van Reden komt er geen water uit de kraan. Veel mensen gaan naar de supermarkt om flessen water in te slaan. Waterbedrijf Vitens denkt dat de problemen in Gelderland nog zeker tot het eind van de middag duren. De PvdA heeft kritiek op de economische plannen van GroenLinks. PvdA-lijsttrekker Ascher zei in het programma WNL op zondag... dat de plannen van GroenLinks om de economie duurzamer te maken... gezinnen veel geld kosten, maar dat de partij dat niet zegt. Het gaat om plannen als een spitsheffing en een belasting op energie. GroenLinks-leider Klaver reageerde in het tv-programma Buitenhof. Hij zei dat autorijden duurder wordt als het aan GroenLinks ligt... maar de gevolgen zijn volgens hem lang niet zo drastisch als de PvdA beweert. In Zeggen in Brabant zijn meer dan 100 vaten gevonden. De politie denkt dat het drugsafval is. Sommige vaten lekken, schrijft Omroep Brabant. Een paar vaten zijn gevonden in een sloot, maar ook op andere plekken zouden vaten liggen. Een speciaal bedrijf is bezig om ze op te ruimen. Bij twee zelfmoordaanslagen in het oosten van de Iraakse stad Mosul zijn zeker vijf doden gevallen. Bijna twintig mensen raakten gewond. Het oosten van Mosul is onlangs na een offensief van enkele maanden heroverd op islamitische staat. Vandaag begon het offensief om ook het westelijk deel in te nemen. President Abadi sprak van een nieuwe fase in de bevrijding van de stad.